764 mensen overleden. De patiënten waren vaak hoogbejaard en wilden zelf niet meer naar het ziekenhuis, zeggen de huisartsen. Door het coronavirus neemt de druk op revalidatieklinieken toe, schrijft Trouw. De klinieken zien een flinke toestroom van mensen die besmet waren met het virus. De patiënten hebben vaak met ernstige klachten in het ziekenhuis gelegen en zijn flink verzwakt. De inspectie onderzoekt nu hoe groot het probleem is. De bestuursvoorzitter van de grootste revalidatiekliniek van het land wil dat er een landelijke coördinatiecentrum komt om de spreiding van patiënten te regelen, net zoals dat voor ziekenhuizen gebeurt. Suriname gaat de coronamaatregelen voorlopig niet versoepelen. Dat heeft president Bouterse gezegd in een tv-toespraak. In Suriname geldt een uitgaansverbod tussen 8 uur s avonds en 6 uur s ochtends. En het is verboden om met meer dan 10 mensen bij elkaar te zijn. De maatregelen blijven voorlopig nog twee weken van kracht. In Suriname zijn 10 coronabesmettingen geregistreerd. Zeven mensen zijn hersteld, twee liggen nog in het ziekenhuis. Eén patiënt is overleden aan de gevolgen van het virus. China heeft een team van onder andere medische experts naar Noord-Korea gestuurd... om advies te geven over de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dat zeggen drie ingewijden tegen persbureau Reuters. Er gaan geruchten dat het slecht gaat met Kim, maar er is geen duidelijkheid over. Volgens Zuid-Koreaanse media is Kim aan het herstellen van een operatie... vanwege hart- en vaatziekten. Tot besluit nog het weer. Vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden en vlak aan zee is het vandaag bewolkt. Het wordt 14 graden onder de bewolking tot 18 in de zon.